Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Turkije kiest vandaag een president. Het is voor het eerst dat de Turken zelf stemmen. De afgelopen jaren deed het parlement dat. Premier Erdogan is de grootste kanshebber. Hij wil wel meer macht als president. Turken in Nederland hebben hun stem al mogen uitbrengen... maar dat deden er niet veel. De Amerikanen hebben weer doelen van ISIS in Noord-Irak beschoten. Ze namen gepantserde voertuigen en een vrachtwagen onder vuur. Die zouden zijn gebruikt om burgers te beschieten. Sinds vrijdag bestoken de Verenigde Staten al doelen van ISIS. De Amerikanen willen de opmars van de moslim-extremisten stoppen. Als Israël niet terugkeert aan de onderhandelingstafel in Cairo vertrekken de Palestijnen. Ze willen dat Israël zonder voorwaarden de vredesonderhandelingen hervat maar Israël eist dat eerst het geweld stopt. Vrijdag liep het bestand tussen Israël en de Palestijnen af. Hamas wilde het niet verlengen. En zolang dat niet gebeurt, onderhandelt Israël niet meer in Egypte. De orkaan Halong is in Japan naar land gegaan. Halong is nu op weg naar Honshu, het grootste eiland. Er zijn windsnelheden gemeten van 180 km per uur en er valt extreem veel regen. Uit voorzorg zijn inwoners geëvacueerd, want het waterpeil in rivieren stijgt drastisch. In Dronten is gisteravond iemand doodgestoken. Het is niet bekend wie het is. Een ooggetuige zag het slachtoffer bij een supermarkt in het centrum in elkaar zakken. Het was erg druk in het centrum, omdat er een evenement was. Het is niet duidelijk of de steekpartij verband houdt met het evenement. Het weer, eerst wat buien, daarna is het even droog...